Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra en dit is het nieuws van NOS op 3. Wat er ook gebeurt, je moet altijd kunnen stemmen. Ook in coronatijd, vindt de Tweede Kamer. Minister Ollongren had een wetsvoorstel gemaakt... waaronder meer in stond dat je tijdens de verkiezingen volgend jaar maart... alleen het stemlokaal binnen mag na een gezondheidscheck. Maar dat zien de meeste partijen niet zitten. Iedereen moet kunnen stemmen, ook met gezondheidsklachten. De politie gaat mensen via social media waarschuwen voor WhatsApp-fraude. Dit jaar is er via WhatsApp al dik 3 miljoen euro gestolen. Vooral 55-plussers zijn slachtoffer. Voorkomen is beter dan genezen. En daarom ook deze campagne waarbij we de senioren proberen bewust te maken... dat zij moeten oppassen als iemand een bekende eh, benadert om om geld te vragen. En ook voor jongeren dat zij het gesprek aangaan met een oudere. het idee is dat jij je oma bijvoorbeeld uitlegt dat je nooit via WhatsApp om geld zou vragen. Mensen hebben steeds minder vertrouwen in de vakantie- en vliegvouchers die ze hebben gekregen, schrijft de Telegraaf. De vouchers werden uitgedeeld nadat vakanties door corona werden geschrapt. De reizigers willen nu alsnog hun geld terug, want aan die vouchers hebben ze nu eigenlijk niks. De reizigers zijn bang dat de vakantiebedrijven binnenkort failliet gaan. politie in Brabant heeft een illegale pokerruimte opgerold casino zat verstopt in de kelder van een woonhuis in het plaatsje Rijen. De boel was volgens de politie ook professioneel aangepakt. Door de verslaggever van Omroep Brabant. Agenten namen vier gokkasten en ook drie pokertafels in beslag. Het casino was op het moment van de inval niet in gebruik. Niemand is opgepakt. In Brabant zijn bijna dagelijks illegale goktoernooien. Of dat soort grote pokertoernooien ook in deze kelder werden georganiseerd is niet bekend. Het weer vanochtend fris, maar wel droog. Er is af en toe zon en het wordt een graad of 12. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat file tussen knooppunt Amstel en Amsterdam Oud-Zuid. 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Het licht uit. Eh,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 我。 sugar to cause I'm already gone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 De eis van minister Ollongren dat kiezers vragen over hun gezondheid beantwoorden wordt daarom geschrapt. De politie komt met een campagne op sociale media tegen WhatsApp-fraude. Die vorm van oplichting komt steeds meer voor. Slachtoffers krijgen een berichtje van een bekende die zegt eventjes geld nodig te hebben. Maar het geld gaat naar oplichters. De meeste slachtoffers zijn 55 jaar of ouder. In Zwitserland hebben twee jodelconcerten geleid tot een grote corona-uitbraak... waardoor inmiddels ruim 1200 mensen besmet zijn geraakt. Het lijkt erop dat de jodelaars met hun gezang het virus hebben verspreid. Het weer, af en toe zon, alleen in het noorden kan er een enkele bui vallen... en het wordt vanmiddag ongeveer 12 graden. Firma Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник» voice goes through the rest of the microphone that I am holding. Copywritten lyrics only can be stolen if they all snap. Don't need the police to try to save them. Your voice will sing, so please stay off my back, or I will attack, and you don't want that. Thank But my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now You can see it in my eyes that I wanna take it down right now if I could So I hope you know what I mean when I say Let me take you dancing body. It's just us two in this party. That Louis, that Prada, looks so much better off you. Turn me up, up, up, be my waitress. Now we not in love, so let's make it tequila and vodka. Girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should, but my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I wanna take it down right now if I could. So I hope you know what I mean. take you dancing. Two step to the bedroom. We don't need no dance floor. Let me see your best move. Anything could happen. Ever since I met you, no need to imagine. Baby, all I'm asking is let me take you dancing. Like that, that, that, that, da.